Jennifer Oekerdoen met het NOS Journaal. Spanje wil voor volgende zomer klimaatschuilplaatsen inrichten. Dat is onderdeel van een plan tegen de problemen die ontstaan door klimaatverandering. Afgelopen zomer waren er drie hittegolven in Spanje. De schuilplaatsen moeten in openbare gebouwen komen en voor iedereen toegankelijk zijn. De klimaatplannen moeten nog wel door het parlement worden goedgekeurd. Frankrijk onderzoekt een vermoedelijke poging tot kaping van een veerboot... Op een passagiersschip is software aangetroffen die mogelijk gebruikt kan worden om op afstand de besturing over te nemen. Het gaat om een schip van een Italiaanse rederij dat in een Franse haven lag. Er wordt nu onderzoek gedaan naar pogingen van een georganiseerde groep om een buitenlandse macht te dienen. Twee bemanningsleden zijn gearresteerd. Volgens de rederij heeft de inbraakpoging geen gevolgen gehad. Bewoners en ondernemers in Arnhem mogen hun oud papier niet meer tegen de gevel zetten. Dat is een van de maatregelen van de gemeente na de grote brand in het historisch centrum afgelopen maart... waarbij meerdere gebouwen werden verwoest. Panden met verhuurde kamers worden voortaan ook vaker gecontroleerd op brandveiligheid. Op het jaarlijkse sportgala in Arnhem is Harry Lafrijse verkozen tot sportman van het jaar. Hij won dit jaar onder meer vier gouden medailles op de wereldkampioenschappen in Chili... Het is de tweede keer op rij dat Lafrijzen wordt verkozen tot sportman van het jaar. Jessica Schilder werd de sportvrouw van het jaar. Zij veroverde als eerste Nederlander ooit de wereldtitel bij het kogelstoten. De prijzen voor beste parasporters gingen naar rolstoeltennisser Niels Vink en kogelstootster Lara Baars. Sarina Wiegman won als eerste vrouw ooit de award voor coach van het jaar. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht in het westen wat regen.